In een zone van 3 kilometer rondom het bedrijf liggen nog zes pluimveebedrijven. Die worden nu onderzocht. Ook geldt er in een gebied van 10 kilometer rond het bedrijf een vervoersverbod voor 31 andere pluimveebedrijven. Het is vandaag 7 oktober, precies twee jaar na de aanval van Hamas op Israël. Er is nog altijd geen onderzoek vanuit de Israëlische regering... waarom het leger op die dag pas heel laat reageerde. Correspondent Nasra Habiballah ging langs bij de legerbasis... waar de eerste melding werd gedaan van de aanval. Daar sprak ze met een vader wiens dochter werd gedood. Hij zegt dat het leger pas heel laat reageerde op de roep om hulp van zijn dochter. Hij wil weten waarom... En dus richtte hij samen met anderen een actiegroep op om van de regering te eisen dat ze een onderzoek instellen. Uh, they need to pay about what they did. And we're gonna keep fighting. Want twee jaar later is er nog steeds geen staatscommissie die onderzoek doet. Premier Netanyahu zou eerst de wet willen veranderen... zodat hij meer invloed heeft op wie er in die commissie terechtkomt. Dat maakt nabestaanden boos, want zij willen antwoorden. Als je van salade houdt, nou kijk dan niet gek op als je een luis aantreft op je bord. Telers zeggen in het AD dat ze minder chemische bestrijdingsmiddelen mogen inzetten... en daardoor komen de beesten op de kroppen sla terecht. Normaal werden die dan afgekeurd door supermarkten... maar omdat ze nu op bijna alle sla zitten, is dat niet meer haalbaar. Er is wel een beetje goed nieuws, want bladluis is een eh, goede bron van eiwit. En dat je met een blokfluit nog een vette prijs in de wacht kunt slepen... heeft Lucie Hors van 26 bewezen. Ze won gisteren de Edison Publieksprijs in de categorie Klassiek. Op het album bespeelt ze allemaal historische blokfluiten, vertelt ze aan verslaggever Harro Brouwer. Als blokfluitist speel je eigenlijk altijd op kopieën van historische instrumenten. Dus dat is anders dan bij de viool, waar je als, als je grote violist bent, dan speel je vrij, vrijwel altijd op een echt oud instrument. Bij blokfluit is dat niet gebruikelijk en ik voel me, voelde me altijd heel erg verbonden met de kopieën van Bressan. En bij dit project mocht ik dus op een oorspronkelijk instrument, echt gebouwd door de echte oude Bressan. Bijzonder. Uh, dus dat was als thuiskomen bijna. Nou, de Amerikaanse zanger Gregory Porter won ook een prijs in de categorie categorie jazz.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 bij de krant Gelderlander in Nijmegen afgezegd. Ze vindt dat haar veiligheid in het geding is... want er was een pro-Palestijns protest aangekondigd. Israël herdenkt de terreuraanslagen van Hamas van twee jaar geleden. Er is geen officiële herdenking, maar in Tel Aviv is wel een ceremonie van familie van gijzelaars.